met het NOS Journaal. Een rechtbank in Jeruzalem heeft de strafzaak tegen Netanyahu uitgesteld. De Israëlische premier moest komende week getuigen in de langlopende corruptiezaak tegen hem... maar op verzoek van Netanyahu is de zitting met twee weken uitgesteld. De premier had daarom gevraagd vanwege diplomatieke ontwikkelingen en een nationale veiligheidskwestie... De bekendmaking valt samen met berichten dat Israël en de VS werken aan een deal met Hamas over een wapenstilstand en de vrijlating van gijzelaars. In welke fase die onderhandelingen zitten is niet bekendgemaakt. In de Gazastrook zijn opnieuw mensen gedood op een plek waar voedsel en andere hulpgoederen worden uitgedeeld. Plaatselijke hulpverleners zeggen dat Israëlische militairen bij Rafah het vuur openen en dat zeker vier mensen zijn omgekomen. Israëlische militairen zeiden deze week in de krant dat ze moeten schieten op Palestijnen... die buiten de openingstijden in de buurt van een verdeelpunt zijn. De regering noemde dat artikel een leugen. De Nederlandse 3 tegen 3 basketballers hebben voor het eerst in de geschiedenis de wereldtitel veroverd. In de finale versloegen ze gastland Mongolië met 15-9. Twee jaar geleden werden de basketballers Europees kampioen... maar op het wereldtoneel was het een vierde plaats tot nu toe de beste prestatie. De Nederlandse mannen kwamen op het WK niet verder dan de tussenronde. Vrijdag werden ze verrassend uitgeschakeld door Duitsland. Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander werd aangetikt door Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Dat gebeurde kort na de start in bocht 3... Verstappen lag op dat moment zesde. Hij begon op plek 7. Door het uitvallen is de kans dat Verstappen de wereldtitel pakt kleiner geworden. Het weer, veel zon en landinwaarts ook stapelwolken. Het is maximaal 25 graden aan de kust en in het midden en zuiden van het land zo'n 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10.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 As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to catch the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Swanson. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits and stack them chips, with this? It's Dion. I bet you won't forget my name. I probably maybe gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. I know you ain't ready for me. You lose, you wear my shoes. Cherise, brand new. we This is Big Bro, taking over the show, with this new flow. You need to listen up and feel this, cause we won't quit, quit. We make Hey yo, this is Jake Rock, uh -huh. and I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage.